Hoe heet je? Ho, ho. Zeg eens, hoe heet je? Ho, Geef me je naam en je adres. Wow, Geef me een kantje op succes. Zeg eens, hoe heet je? Ik maak een liedje op je naam. Dan zing ik nachts onder je raam. Jij bent lief. Jij maakt me zo een Romeo. Is je hartje magnetisch? Vind je dat gek? Ik voel het zo, dus hoe weet je? Na deze glimlach wil ik meer naam eens voor een keer. Nu je weet dat ik dolgraag eens wil horen hoe je heet. Zeg ik meer. Noem toch je naam eens voor een keer, nu je weet dat ik dolgraag eens wil.